8 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. In een groot aantal Franse steden zijn mensen gisteren de straat op gegaan... om te protesteren tegen de opmars van rechtsextremisme. Meer dan 100 vooral linkse organisaties hielden marsen in plaatsen door het hele land... en de grootste was in Parijs. Het was voor het eerst sinds de versoepeling van de coronamaatregelen in Frankrijk... dat er weer op zo'n grote schaal protestacties werden gehouden. Azerbeidzjan heeft 15 Armeense gevangenen overhandigd... in ruil voor een kaart met de locatie van bijna 100.000 landmijnen. De mijnen liggen in een regio die door Armenië is overgedragen. Deze overdracht volgt op een akkoord dat na de oorlog van vorig jaar is gesloten. Azerbeidzjan en Armenië hebben al decennia ruzie over Nagorno-Karabakh. De betwiste regio hoort officieel bij Azerbeidzjan... maar wordt vooral bewoond door Armeniërs en wordt zelfstandig bestuurd. In Noord-Frankrijk zijn de drie inzittenden van een sportvliegtuigje omgekomen. Het toestel stortte neer ten noorden van Lille. Franse media melden dat de drie leden van een gezin onderweg waren naar familie in België. Volgens het Franse Openbaar Ministerie was er waarschijnlijk een probleem met de motor van het sportvliegtuigje. Bij een gasexplosie in een appartementengebouw in de centraal-Chinese stad Xi'an zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Er zijn tenminste 37 mensen zwaar gewond geraakt, melden Chinese staatsmedia. 144 mensen zijn levend onder het puin vandaan gehaald. Reddingswerkers zoeken onder de resten van het gebouw naar meer slachtoffers. Een onbekende bieder betaalt 23 miljoen euro voor een ruimtereis volgende maand samen met Amazon-oprichter Jeff Bezos. Op een hoogte van ruim 100 kilometer zullen ze een paar minuten gewichtloos zijn. Daarna keert het ruimtevaartuig weer terug naar de aarde. Het weer volop zon, weinig wind. Het wordt 20 tot 25 graden. Ook morgen veel zon en dan nog een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 Yeah, run, run, run. Chance to feel it hot. Zandvoort. you don't realize you're in the moment until it's a memory. memory. pity, a pity men dying. We cannot, we cannot allow that treason us we mad. We must, I must show them now.